ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het wordt er niet gezelliger op aan de formatietafel. PVV-leider Wilders is nogal boos op VVD-staatssecretaris Van de Burg. Die zei gisteren dat hij blij is dat er geen kabinet Wilders 1 komt. En Wilders schreef op X dat hij Van de Burg een eng mannetje vond. En hij had vandaag, voordat de formatiegesprekken begonnen, ook nog wat te zeggen. Als iemand die, een staatssecretaris, die van Nederland één groot openbaar asielzoekerscentrum heeft gemaakt... als die degene die daar wat aan wil doen in de openbaarheid in de Kamer eh, smalend zegt... dat hij het een, wat was het, fantastisch idee vond dat er geen kabinet Wilders dat Wilders geen premier wordt, dan neem ik daar op een harde manier afstand van. Dat was ongepast van hem om dat zo te zeggen. Ehm, en wat mensen daarvan vinden, het zal me verder worst zijn. En de andere partijen aan de formatietafel zijn wel een beetje klaar met het getwitter. Zoals BBB-leider Van der Plas. NSC-leider Omzicht noemt de reactie van Wilders ongepast. Het lukt ProRail nog steeds niet om genoeg treinen op tijd te laten rijden. Dat zegt het spoorbedrijf zelf in zijn eigen jaarverslag. Verslaggever Vincent van Rijn is bij de presentatie daarvan en legt uit waarom het zo vaak misgaat. Het belangrijkste is wel de problemen in de infrastructuur. Denk dan bijvoorbeeld aan die constructiefouten in de spoorviaducten van de HSL. Waardoor treinen niet meer hard over het viaduct mogen rijden. Ja, dan loop je automatisch vertraging op. Een ander probleem is het eh, tekort aan onderhoudspersoneel. En als laatste, er zijn op heel veel plekken in het land werkzaamheden. Ja, als er dan er iets kleins misgaat, dan leidt dat alweer snel tot andere vertragingen. Ja, ProRail zegt dat ze ontzettend hard werken om het allemaal te verbeteren. En kinderen zitten te veel op hun telefoon, maar ze laten overstappen op een boek. Dat lukt nog echt niet. Schrijfster Marion Hofmaan heeft daar nu op wat op bedacht. Een telefoonboekje. Het is een leesboek speciaal voor basisschoolkinderen, maar dan net wat anders. Het boekje heeft eigenlijk ook de vorm van een telefoon, van een smartphone. Het zit ook in een hoesje van een telefoon. En het is eigenlijk net zo geschreven als je appverkeer. Dus eh, in de vorm van appjes. Het verhaal gaat over een groep vrienden in de brugklas en zit vol WhatsApp-taal. WTF en dat soort eh, afkortingen, die kennen de kinderen heel goed. Eh, appgroepjes oprichten, verlaten, eh, pesten via WhatsApp, allerlei dingetjes die ze kennen. En de schrijfster hoopt zo dat kinderen lezen leuk blijven vinden. Het weer dan nog, de rest van de middag een mix van zon en wolken bij een graad of 11. Later vanavond is er nog kans op regen. Morgen trek er buien over met ook kans op onweer en het wordt dan een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog maar een paar files.